Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de tweede keer binnen één dag is een minister opgestapt. Gisteren werden moties van afkeuring aangenomen tegen Kaag en Bijleveld. Veel partijen vinden dat ze te laat ingrepen bij het evacueren van mensen uit Afghanistan. Minister Kaag stapte meteen daarna op. Minister Bijleveld van Defensie nu ook, al had ze liever willen blijven. Ik wilde doorgaan om de taak af te maken waar ik voor sta en om de opdracht te voltooien om de tolken die nog in Afghanistan zijn en op ons rekenen in veiligheid te brengen. Ik constateer echter dat mijn aanblijven onderwerp van discussie is geworden. Daardoor kan ik niet meer op een goede manier de verantwoordelijkheid dragen voor mijn mensen. Ook uit haar eigen partij, het CDA, kwam veel kritiek op Bijleveld. In Hoorn is vorige week een man opgepakt voor het betasten van minderjarige meisjes. Eén meisje begon te gillen toen de man haar aanraakte. En haar vader, die toevallig agent is, hoorde dat en kon de man oppakken. Hij wordt ook verdacht van meerdere andere aanrandingen in de binnenstad. Afgelopen dagen hebben opvallend veel mensen van 18 tot 35 jaar een afspraak voor een coronaprik gemaakt of er een laten zetten. De GGD denkt dat het komt door de persconferentie van dinsdag. Toen werd bekend dat je op veel meer plekken je corona-check-app moet laten zien om binnen te komen. En in Amerika wordt gezocht naar Gabby, een vrouw van 22 die verdween tijdens een roadtrip met haar vriend. Hij is inmiddels terug en is verdacht in de vermissingszaak, maar houdt zijn kaken nog stijf op elkaar. Daarom heeft de politie nu bodycambeelden online gezet waarin Gabby huilend in hun camperbusje zit. What's your guys' names? Gabby. Brian. Gabby, Brian, oké. Okay. What's going on? How come you're crying? I'm sorry. I'm sorry I hit the, the bump there. I was distracting him from driving. I'm sorry. De verdwijning is groot nieuws in Florida, ook omdat het stel op Insta verslag deed van hun reis. De familie van Gabby heeft sinds eind vorige maand geen contact meer met haar gehad. Het weer. Vandaag is het een bewolkte dag en het is een graad of 20. Morgen is het ook een tijd bewolkt. Maar de zon komt rond de middag door en het wordt dan een graad of 22. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De meeste vertraging zien we op de wegen rond Amsterdam. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A10 West naar Zaanstad bij knooppunt Koenplein 10 minuten oponthoud en 2 kilometer file. De A10 Noord naar Zaanstad, daar rijdt het langzaam tussen Zeeburg en Landsmeer. Het oponthoud is daar 10 minuten. Dan de N247 Amsterdam richting Hoorn tussen het Schouw en Monnikendam 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.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 Veel zorgmedewerkers hebben een andere baan gezocht, blijkt uit een enquête van FNV. Een derde van de ondervraagde leden die in de zorg werkt zegt dat ze daardoor geregeld met te weinig collega's worden ingeroosterd. De gemeente en provincie Utrecht willen nieuwe voorstellen doen over de omstreden uitbreiding van de A27. Ze denken onder meer aan het terugbrengen van de maximumsnelheid tot 80 kilometer, waardoor er meer rijstroken kunnen komen zonder dat de weg moet worden verbreed. Het weer, afwisselend zon, wolken en plaatselijk een enkele bui. Het wordt een graad of 20.